nadat de relatie met Rusland was verslechterd door de oorlog in Georgië in 2008. De situatie in Georgië is nu geen obstakel meer, zegt Obama. Ook is de Amerikaanse president tevreden over de Russische medewerking om Iran aan te pakken. In de overeenkomst staat onder meer dat Rusland de beschikking krijgt over Amerikaanse technologie en materiaal, waaronder reactoren voor het opwekken van kernenergie. Vorige maand sloten de VS en Rusland al een nieuw verdrag om het aantal kernwapens te verminderen. In Algerije heeft de politie een vrouw bevrijd die 20 jaar lang in een schapenhok was opgesloten. De vrouw was in 1990 slachtoffer geworden van seksueel misbruik en haar vader en haar broer waren bang dat dat zou uitkomen. daarom bonden ze de vrouw vast in een hok bij de schapen. De politie was getipt door buurtbewoners die uit het hok menselijk geschreeuw hadden gehoord. Het slachtoffer was ernstig vervuild en haar nagels en haren waren jarenlang niet geknipt. De vrouw was niet in staat om te praten en volkomen gedesoriënteerd. Ze is in een ziekenhuis opgenomen. Haar vader en broer worden vervolgd wegens vrijheidsberoving en marteling. PVV-kamerlid Hero Brinkman pleit voor een democratische PVV. In Pauw en Witteman zei Brinkman dat PVV-stemmers die meer te zeggen willen krijgen in de partij op 9 juni een voorkeurstem op hem moeten uitbrengen. Hij staat 11 op de lijst. Brinkman zegt niet te willen muiten in de partij en hij stelde duidelijk dat er geen machtsstrijd is binnen de PVV. Wilders is en blijft de leider, maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, aldus Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. De Britse conservatieven hebben de liberaal-democraten een referendum aangeboden over een nieuw kiesstelsel. Ze noemen het het laatste aanbod aan de partij van Nick Clegg. Hervorming van het kiesstelsel is een belangrijke eis van de liberalen. En dan het weer. Het is bewolkt een graad of 3, vorst aan de grond. In de loop van de dag zuidoost en oosten regen. Het wordt 10 graden.